12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De sluiting van de poortjes op station Rotterdam Centraal heeft geleid tot minder zwartrijders. Volgens de NS zijn sinds de sluiting begin deze maand ruim duizend zwartrijders gepakt. En ook zijn er in Rotterdam meer treinkaartjes verkocht en hebben meer mensen het saldo van hun OV-chipkaart verhoogd. Staatssecretaris Kleinsma vindt het onverteerbaar dat tienduizenden Nederlanders met geldproblemen geen schuldhulp krijgen van hun gemeente. Gemeenten helpen alleen mensen die aan strenge criteria voldoen, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Mensen met bijvoorbeeld een huurschuld hoeven daardoor vaak niet te rekenen op professionele schuldhulp. Het dodental als gevolg van de brand in een Filipijnse slippersfabriek is opgelopen naar 72. Het vuur in de fabriek in de buurt van de hoofdstad Manila zou gisteren zijn ontstaan door laswerkzaamheden. Vonken die daarbij vrijkwamen zouden de fabriek in lichter laaien hebben gezet en veel slachtoffers zouden verkoold zijn. Met een verspreking heeft Jeb Bush laten weten kandidaat te zijn voor de Republikeinen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op een vraag begon hij zijn antwoord met ik ben kandidaat in 2016, al zei hij later wel als ik me kandidaat stel. Jeb Bush wordt al tijden gezien als kandidaat voor de Republikeinen, maar heeft zich formeel nog niet kandidaat gesteld. In Australië is een rel ontstaan over de honden van de Amerikaanse acteur Johnny Depp. Depp is in Australië voor de opnames van een nieuwe film... en heeft zijn honden Pistol en Boo meegenomen in zijn privéjet. Daardoor ontliepen ze de verplichte quarantaine van minstens 10 dagen. De Australische minister van Landbouw zegt dat Pistol en Boo worden afgemaakt... als ze in Australië blijven. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en dan bijna overal zonnig. Maar vanavond en vannacht in het zuiden juist een tijdje regen. Die, regen trekt morgen snel weg en dan is het weer overal zonnig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten, 10 kilometer.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 Beverly Hills, baby. Now I want everybody in the dance floor to just shake it. Man, I want you to get down. Cause we hot tonight, baby. We on fire. Now tell these cats where you from. She's Miss California.